Ze kwamen vanochtend in de hoofdstad N'Djamena aanrijden bij twee politiebureaus en brachten bommen tot ontploffing. Boko Haram opereerde tot nu toe vooral in Nigeria. Het zou goed kunnen dat de groep zijn werkterrein naar het buurland Tjaad heeft uitgebreid... omdat het land meedoet aan de internationale coalitie tegen Boko Haram. Het treinverkeer tussen Nederland, België en Luxemburg moet beter. Dat vindt het Benelux-parlement. Dat bestaat uit Kamerleden uit de drie landen. Het parlement wil dat er druk wordt uitgeoefend op de betrokken vervoerders om de kwaliteit van de treinverbindingen te verbeteren. Nu zijn er nog grote verschillen tussen de landen die voor onnodige vertragingen en verwarring zorgen. Zo zijn er verschillen tussen de veiligheidsvoorschriften, tarieven, infrastructuur en materieel. Vorig jaar zijn 112 treinen door een rood zijn gereden. Dat is het laagste aantal sinds begin jaren 80, blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. NS, ProRail en de regionale vervoerders halen daarmee de afgesproken norm van maximaal 133 keer. De afname is volgens Mansveld te danken aan een betere opleiding, instructie van machinisten en een uitbreiding van het beveiligingssysteem. In Arnhem is een peuterspeelzaal de afgelopen tijd twee keer beschoten. Dat gebeurde s'nachts, waardoor niemand gewond is geraakt. De politie denkt niet dat de peuterspeelzaal bewust als doelwit is gekozen. Volgens de politie is de kans groot dat iemand een wapen wilde testen. De peuterspeelzaal is voor de zekerheid voorlopig op een andere locatie ondergebracht. Omdat er nog geen dader in beeld is, zijn er beveiligingscamera's opgehangen rond het gebouw. Het weer geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is 15 graden op de Wadden tot 20 in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag wordt het iets warmer. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Schiphol 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is alweer vrij. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 8 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda heeft 4 kilometer file tussen Ketelplein en Rotterdam Centrum door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.